voor benzine- en dieselauto's, over woningen zonder gas... en over de aanleg van windmolenparken. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad zei dat de maatregelen voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Milieuclubs en vakbond FNV boycotten het akkoord. Ze vinden dat bedrijven te weinig betalen voor hun CO2-uitstoot. De gemeente Vlaardingen heeft een noodverordening afgekondigd om vreugdevuren tegen te gaan. Volgens de politie leiden de vuren tot onveilige situaties, omdat er de afgelopen jaren veel zwaar vuurwerk bij werd afgestoken. Mensen die kerstbomen, autobanden of pallets bij zich hebben... en die op de weg willen verbranden... riskeren een boete van duizenden euro's of een celstraf. Paus Franciscus roept alle priesters die kinderen hebben misbruikt op... zich aan te geven bij de politie. In een toespraak ging hij verder in zijn veroordeling van het misbruik... dan welke andere paus ook. Ooit. Franciscus zei dat misbruik nooit meer in de doofpot wordt gestopt. Piet Hein Donder is benoemd tot minister van Staat. Hij stopte vorige maand als vicepresident van de Raad van State... en was eerder minister op verschillende departementen. Een minister van Staat wordt soms om advies gevraagd over politieke kwesties. Door de benoeming van Donner zijn er nu weer acht ministers van Staat. Oud-premier Kok, die in oktober overleed, had de titel ook. Een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam is een stap dichterbij gekomen... dankzij nieuwe afspraken over de financiering... Het komende jaar moet er een bouwer worden gevonden. Waarschijnlijk kan Feyenoord in 2022 de eerste wedstrijden spelen in het nieuwe stadion. Het weer nog, vanavond en vannacht veel bewolking en opnieuw regen. Ook het weekend verloopt wisselvallig.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 Little on, will conspire as we drink by the fire to face unafraid the plans that we made. Virginia, he is Parson Brown. You say, are you married? You say, uh, no, man. But you can do the job when you're in town.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 If you believe and let it out, no need to worry. you believe? wenst jullie allemaal fijne dagen.